omdat islamitische staat praktisch is verslagen. Hij zei verder dat Turkije heel goed in staat is om de IS-strijders die er nog zijn te vernietigen. Critici zeggen dat Trump daarmee Erdogan de vrije hand geeft... om af te rekenen met de Koerden in Syrië. Ook zou de Amerikaanse aftocht IS in staat stellen... om zich van de klappen te herstellen. Het aantal doden na het tsunami van dit weekend in Indonesië... is opgelopen tot 429. Dat heeft de Nationale Rampendienst bekendgemaakt. Nog 128 mensen worden vermist. Hulpverleners, militairen en vrijwilligers vinden nog altijd tientallen doden en gewonden tussen de ingestorte gebouwen in het westen van Java en het zuiden van Sumatra. Door de tsunami, die werd veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau, zijn ook meer dan 1400 mensen gewond geraakt. De Japanse aandelenindex Nikkei is met een daling van zo'n 5% diep in de min gesloten, nadat Wall Street gisteren al een van de grootste dalingen ooit op een kerstavond had beleefd. De Amerikaanse Dow Jones sloot gisteravond bijna 3% lager. Beleggers zijn nerveus vanwege zorgen over economische ontwikkelingen wereldwijd... het handelsconflict tussen de VS en China... en renteverhogingen door de Amerikaanse Centrale Bank. In Mexico is een gouverneur om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Ook haar man, die een prominente politicus was, overleefde het ongeluk niet. De centrumrechtse Marta Erika Alonso was nog maar twee weken geleden beëdigd als gouverneur. Haar verkiezing was omstreden. De president van Mexico beschuldigde het echtpaar van het beïnvloeden van de stembusgang. De kiescommissie vond daar echter geen bewijs voor. Het weer bewolkt, maar in de loop van de dag kan ook even de zon doorbreken. Blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 5 tot 8 graden. Komende nacht kan het in het zuiden een graadje vriezen. Tweede kerstdag blijft het op de meeste plaatsen grijs en dan een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 good girl, Santa baby. I'm hurried down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Biddle, biddle, Santa, honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie. There's one thing I really do need the deed to a platinum mine, Santa cutie. And hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight.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 Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk.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 The ones that look like Santa Claus, Christmas trees and bells and stars. I sure do like those Christmas cookies, babe. Now, Christmas cookies are a special treat. The more she bakes, the more I eat. And sometimes I can't get myself to stop. Sometimes she'll wait till I'm asleep, and she'll take the ones that I didn't eat and put those little sprinkly things on top. I sure do like those Christmas cookies, sugar. I sure do like those Christmas cookies, babe. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...